Tennisser Igor Sijsling speelt morgen in de eerste ronde van Wimbledon tegen een Grand Slam toernooi. Ook Robin Haase is van de partij. Hij werd rechtstreeks toegelaten en speelt tegen de Spanjaard Riba. Titelverdediger Rafael Nadal speelt zijn eerste ronde op Wimbledon tegen de Amerikaan Russell. En Novak Djokovic, de nummer 2 van de wereld, moet tegen de Fransman Chardy. Het weer verspreidt over het land nog wat buien. Het is zo'n 12 graden. Ook ochtends buien, onweer en vrij veel wind. Het wordt ongeveer 17 graden.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 Koning Mohammed beloofde vrijdag veel bevoegdheden over te dragen aan de premier en het parlement. Ook wordt de rechterlijke macht onafhankelijk. De koning houdt nog wel zelf de controle over de Nationale Veiligheidsdienst en het leger. De jongerenbeweging 20 februari wil dat de koning ook die macht overdraagt en dat er een democratische grondwet komt. In de Verenigde Staten is saxofonist Clarence Clemens overleden. Hij was een prominent lid van de E Street Band van Bruce Springsteen. Zijn bijnaam was The Big Man. Clemens had wereldberoemde solo's in nummers als Jungle Land, Born to Run en Thunder Road. Hij bracht ook een aantal soloalbums uit. In 1985 scoorde hij met Jackson Brown een hit met het nummer You're a Friend of Mine. Clemens werkte ook samen met Ringo Starr, Aretha Franklin en onlangs nog met Lady Gaga. Saxofonist Clarence Clemens is overleden aan de gevolgen van een beroerte. Hij is 69 jaar geworden. De politie in de Kroatische hoofdstad Zagreb heeft zo'n 20 mensen aangehouden voor het beledigen van deelnemers aan een homomanifestatie. Aan de Gay Pride in Zagreb deden meer dan 2000 mensen mee. Er waren 700...